De twee hadden elkaar leren kennen via een chatsite en kregen tijdens een ontmoeting in een park in Lelystad ruzie. Hoewel er volgens de OM geen sprake was van voorbedachte raden, kreeg de man toch een langere straf opgelegd. Volgens de rechter had hij het slachtoffer meerdere keren gestoken en was hier ook nog met diens portemonnee vandoor gegaan. Turkije moet de familie van de Turks-Armeense journalist Rand Dink een schadevergoeding betalen. Volgens het Europese Hof voor de Mensenrechten is Turkije er niet in geslaagd Dinks leven te beschermen en ervoor te zorgen dat hij zijn mening vrij kon uiten. De journalist schreef artikelen waarin hij de massamoord op Armeniërs in 1915 bestempelde als volkenmoord. Hij werd daarna aanhoudend bedreigd. Drieënhalf jaar geleden werd Dink op straat doodgeschoten. Zanger George Michael moet acht weken de cel in wegens rijden onder invloed van drugs. Begin juli reed Michael met zijn auto een fotozaak in Londen binnen. Tijdens de rechtszaak gaf hij toe dat hij cannabis had gebruikt. Het is niet de eerste keer dat de zanger is veroordeeld voor drugsgebruik. In 2006 werd hij meerdere keren aangehouden, onder meer omdat hij onder invloed van drugs een aantal auto's had geramd. In 2007 kreeg hij een rijontzegging van twee jaar en een taakstraf. In het centrum van Luik zijn twee doden en drie zwaar gewonden gevallen op een bouwterrein van een winkelcentrum. Bouwvakkers waren aan het werk op een stelling bij de negende etage van een gebouw toen de stelling ineens instortte. De bouwvakkers vielen enkele tientallen meters naar beneden. De twee doden zouden vrouwen zijn. Het is nog onduidelijk of ze op de steiger stonden of op de grond waren en onder de stelling werden bedolven. Het weer. Vanavond ook in het zuiden en oosten regen.